Clemens Peters met het NOS Journaal. Deze nacht is de voorlopig laatste nacht waarin de avondklok geldt. Niemand mag tot half vijf vannacht zonder geldige reden naar buiten. De avondklok werd op 23 januari ingesteld en daarover was veel te doen. Na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig in het land. Het einde van de avondklok is onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. Zo mogen vanaf morgen de winkels weer open zonder afspraak, gaan de terrassen beperkt open... en is meer bezoek welkom bij uitvaarten. In de Nijldelta in Egypte hebben archeologen 110 graftombes blootgelegd... daterend van 6000 tot 1570 voor Christus. In sommige graven zijn menselijke resten gevonden... van zowel volwassenen als kinderen. En verder vonden de archeologen in de graven aardewerken, voorwerpen en begrafenisartikelen. Eerder deze maand werd vlakbij Luxor een nederzetting blootgelegd... die volgens experts veel duidelijk zal maken over het leven in het oude Egypte. En in februari werden de restanten van een bierbrouwerij ontdekt. Het Europees Parlement wil dat de Europese scheepvaart vanaf 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot... door over te stappen op duurzame brandstof, zoals waterstof. Het parlement heeft daarvoor een voorstel opgesteld voor de Europese Commissie. Naar schatting stoot de internationale scheepvaart zo'n 2,5% van alle broeikasgassen ter wereld uit. Maar de scheepvaart wordt niet in het klimaatakkoord van Parijs genoemd. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea heeft geen winnaar opgeleverd. In Madrid werd het 1-1. Chelsea kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door Pulisic, maar Real kwam nog voor rust op gelijke hoogte door Benzema. Na rust werd niet meer gescoord. Vanavond is de tweede halve finale tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. En volgende week zijn de returns. Het weer. Het koelt snel af. Op de koudste plaatsen kan het licht gaan vriezen en lokaal ontstaan er mistbanken.